voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PVV vervangt na één dag Geza Hegedus als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. In een tweet meldt Geert Wilders dat hij tot zijn grote spijt heeft kennis genomen van voor hem niet bekende informatie rondom Hegedus. Wat die informatie inhoudt zegt hij niet. Gisteren was de man door Wilders zelf als lijsttrekker in Rotterdam gepresenteerd. Vandaag doken er berichten op dat Hegedus extreemrechtse sympathieën heeft. En op Facebook circuleert een bericht waarin hij de Britse holocaustontkenner Irving feliciteert met zijn verjaardag. Volgende week maakt de PVV de nieuwe lijsttrekker in Rotterdam bekend. Het kabinet wil de wet DBA voor ZZP'ers vervangen door een webmodule voor opdrachtgevers. Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Via die webmodule kunnen opdrachtgevers aangeven dat de ZZP'er echt als zelfstandig ondernemer wordt ingehuurd en dat er dus geen sociale premies hoeven te worden betaald. Ook de wet DBA heeft als doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar er is veel kritiek op. Onder meer omdat de wet ingewikkeld is en volgens velen niet doelmatig. Er wordt daarom ook niet actief gecontroleerd. Koolmees hoopt de vervangende webmodule over twee jaar te kunnen invoeren. De rechtbank in Den Haag heeft een Ethiopische Nederlander... die verdacht werd van het plegen van oorlogsmisdaden in Ethiopië... veroordeeld tot levenslang. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De 63-jarige man uit Amstelveen is volgens het OM verantwoordelijk... voor de dood van 75 mensen en het martelen van honderden anderen eind jaren 70. Dat was tijdens het schrikbewind van de communistische dictator Mengistu. De verdachte vluchtte in 1991 naar Nederland. De Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle trouwen op zaterdag 19 mei. Dat heeft het Britse Koninklijk Huis bekendgemaakt. Harry en Meghan hadden eerder al bekendgemaakt dat ze trouwen in de kapel van Windsor Castle. Het weer bewolkt en vooral in het westen buien. Het is een graad of 5. Morgen buien met kans op natte sneeuw of hagel. Ook dan een graad of 5. En ook zondag zijn er winterse buien. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken en spoedreparaties zorgen al voor flinke vertragingen in de Randstad. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 9 kilometer. Door een beschadigde vangrail is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag een kwartier erbij bij Gouda. 20 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Knopend Ridderkerk. Er staat een kapotte auto op de linkerrijstrook van de parallelbaan. A27 Breda-Utrecht is nog altijd dicht in beide richtingen. Richting eh, het noorden, richting Utrecht staat een file van 9 kilometer te wachten totdat de weg open gaat. Omrijden is nog steeds sneller via de A15 en de A2 voor beide richtingen.